Jelle Seubring met het NOS Journaal. De bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam, waar een grote brand woedt, kunnen vannacht niet terug naar huis. Ze zijn opgevangen in een hotel. Het gaat om ruim 100 mensen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met blussen. De brand begon halverwege de avond door een nog onbekende oorzaak. Het nabijgelegen knooppunt Amstel was urenlang helemaal afgesloten. Drie bewoners hadden rook ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. In een voorstad van de Oekraïnse stad Dnipro zijn zeker 20 gewonden gevallen bij een Russische aanval, melden Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky zegt dat er nog mensen onder het puin liggen. Reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers. Volgens Zelensky kwam een projectiel terecht tussen twee woongebouwen van twee verdiepingen. In de regio Dnipro was eerder het luchtalarm afgegaan. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Maurice Zweerk... voor zijn boek De Indische Doofpot. Dat werd bekendgemaakt in het programma Met het oog op morgen. Het boek gaat over hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië... lange tijd geheim werden gehouden. Volgens de jury laat het boek van Zweerk zien... dat er sprake was van systematisch geweld in Nederlands-Indië. De winnaar van de Brusselprijs krijgt 10.000 euro. De Belastingdienst begint volgende maand met het invorderen van coronaschulden van ondernemers die achterlopen met aflossen. Eerst zou het beginnen op 13 juni, maar dat lukt de Belastingdienst niet. De meeste ondernemers lossen hun schuld maandelijks af, maar 60.000 mensen hebben nog niks terugbetaald. Mogelijk krijgen zij een deurwaarder op bezoek. Het weer, vannacht is het helder en droog.